Het botste tegen een brug die vervolgens instortte. Mensen op die brug kwamen in het water terecht. Je hoort iemand van de brandweer. We were able to remove uh, two people from the water. One individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured. However, there was another individual that's been transported to a local trauma center that is in very serious condition. Ja, twee mensen zijn uit het water gehaald, dus één van hen is er slecht aan toe. Reddingswerkers zoeken nog naar meer overlevenden, maar de brandweer gaat ervan uit dat meerdere mensen het ongeluk niet hebben overleefd. Mogelijk wordt het belastingvoordeel dat expats in Nederland hebben toch niet afgeschaft. BBB-leider Caroline van der Plas zegt dat erover wordt gepraat door de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Expats hoeven nu over een deel van hun salaris geen belasting te betalen. Dat wordt afgeschaft op voorstel van Pieter Omtzigt van NSC. Hij vindt het oneerlijk en te veel geld kosten. Maar de kans bestaat dus dat de formerende partijen ervoor kiezen het voordeel toch te laten bestaan. En Lego wil dat de politie in het Amerikaanse plaatsje Murrieta stopt met het photoshoppen van Lego-hoofdjes op foto's van verdachten. Sinds dit jaar mag de politie daar niet langer herkenbare foto's van verdachten plaatsen. En dus gingen de agenten creatief te werk. Ze maakten de foto's anoniem met Lego-hoofdjes die boos, verdrietig of geschrokken kijken. Konden ze bij Fox News ook wel omlachen. Het moet according to the crime. Like if it's just a misdemeanor, they should put a smiley face on it. Or, or, or a Lego art, <laughs> you know. If it gets a little more serious, if it's murder, something like that, maybe a Jason mask or the Hannibal mask, you know. Ja en ook op social media was het een hit. Maar de baas van Lego wil dus dat ze ermee stoppen. De politie in Murrieta heeft gezegd dat ze nu geen Lego hoofdjes meer zullen gebruiken. Het weer droog, af en toe een zonnetje en op de meeste plekken een graad of 14. Vanavond wolken. In het zuiden en westen valt er ook wat regen of motregen uit. Morgen vooral in het oosten nat. Sowieso bewolkt en maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt een stuk langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk bij afrit Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf de baarsjes is het 20 minuten file rijden. Hierdoor ook oponthoud op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt De Hoek 8 kilometer file met nog eens een half uur oponthoud daarbovenop.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 Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als het goed wat het doet nu het boos en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? als het stil als het hard en berekend is.